geen spijt heeft van het kindermisbruik. De verdediging krijgt juist beelden te hebben waaruit blijkt dat hij wel berouw toont. Of het OM de beelden ook echt laat zien hangt af van de inhoud van een verklaring die Robert M. gaat afleggen. De verdediging zal de beelden alleen laten zien als het OM dat ook doet. Vanaf vandaag is op een speciale website te zien op welke plekken de meeste teken zitten. Ook wordt er op tekenradar.nl een verwachting gegeven voor de komende 10 dagen. Mensen kunnen via de site tekenbeten of rode ringvormige uitslag melden. die gegevens worden gebruikt in een landelijk onderzoek naar tekenbeten en de ziekte van Lyme. Bij die ziekte krijgen mensen griepachtige klachten zoals koorts en spierpijn. Medewerkers in de zorg kunnen vanaf vandaag terecht bij een meldpunt met klachten over de zogenoemde minutenregistratie. Dat is een systeem waarbij tot op de minuut nauwkeurig wordt bijgehouden waar medewerkers mee bezig zijn. Staatssecretaris Veldhuizen van Zand wil weten wie nog met die registratie werkt en waarom. Want voor haar hoeft het niet. Volgens haar is het een hardnekkig misverstand dat de overheid dit voorschrijft. Europeanen zijn de grootste drinkers ter wereld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO drinken Europeanen gemiddeld 12,5 liter pure alcohol per jaar. Dat staat ongeveer gelijk aan drie glazen wijn per dag. Twee keer zoveel als in de rest van de wereld. De meeste alcohol wordt gedronken in Oost-Europese landen als Polen en Rusland. De Scandinaviërs springen eruit als meest gematigde drinkers. Het weer, vandaag veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Temperatuur stijgt naar 12 graden aan de kust tot 18 in het zuidoosten. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 7 kilometer. Verderop tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 5. Dat is een aanrijding. Bij de Nieuwe Meer is de rechte reishok dicht. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 3 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 4. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk 3 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht bij Marsbergen 3. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Dodewaard en Tiel 9 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt plein 3.